Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Kredietbeoordeligheid van vijf Nederlandse banken verlaagd. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Moody's had het onderzoek al aangekondigd en heeft een groot aantal Europese banken bekeken. Ook een aantal Franse en Belgische banken werden afgewaardeerd. De jongen die vorig jaar opdook in Berlijn en zei dat hij jarenlang in een bos had geleefd, blijkt een vermiste Nederlander te zijn. De jongen beweerde dat hij alleen Engels sprak. Het lukte de Duitse politie niet zijn identiteit vast te stellen. Daarom werden eergisteren foto's gepubliceerd. Oud-klasgenoten zeggen dat het een jongen uit Hengelo is van 20 jaar. Hij verdween vorig jaar na allerlei problemen en had gezegd dat hij een nieuw leven wilde beginnen. VN-waarnemers in Syrië hebben gisteren de spookstad Haffa bezocht. De waarnemers probeerden eerder deze week ook al Haffa te bezoeken, maar werden toen beschoten. De afgelopen dagen werd er in Haffa hevig gevochten door rebellen en regeringstroepen van president Assad. De waarnemers troffen uitgebrande huizen aan, verlaten straten en kapotgeschoten gebouwen. Over doden kon de VN niets zeggen. In Japan is de laatste verdachte van de gifgasaanval in 1995 gearresteerd. Het is een man van 54. Begin deze maand werd ook al een verdachte van de gifgasaanval opgepakt. De twee waren lid van dezelfde secte. In 1995 werd het giftige saringas vrijgelaten in de metro van Tokio. kwamen 13 mensen om, meer dan 6000 raakten gewond. De leider van de secte had gepredikt dat het einde der tijden zou aanbreken met de aanval. In België zijn 19 mensen besmet met de EHEC-bacterie. We hebben vermoedelijk allemaal filet Amerikaan gegeten. Drie liggen nog in het ziekenhuis variant van de EHEC-bacterie zou minder gevaarlijk zijn dan die bij de grote uitbraak vorig jaar. Toen overleden 52 mensen, met name in Duitsland. De oorzaak waren besmette kiemen van fenegriekzaad. Het weer vooral vanochtend periode met regen, vanmiddag tijdelijk droger, later opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amersfoort en Almelo.